8 uur. Lot met het NOS Journaal. Onderzoekers waarschuwen dat Nederland geen systeem heeft... om herstellende coronapatiënten goede nazorg te kunnen geven. Zo'n 80 van de coronapatiënten die langdurig aan de beademing ligt in het ziekenhuis... krijgt na de genezing waarschijnlijk te maken met ernstige klachten. Dat zeggen de onderzoekers in Trouw. Het gaat dan om bijvoorbeeld spierzwakte, geheugenverlies, angst en depressie. De nasleep van een verblijf op de intensive care kan jaren duren. In China is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de corona-uitbraak in het land. Op veel plaatsen stond het openbare leven drie minuten stil. Tegelijk klonk er toeter van auto's, treinen en schepen en gingen luchtalarmen af. In China en bij Chinese ambassades en consulaten in het buitenland hangen de vlaggen vandaag half stok. Op het Nederlandse deel van Sint Maarten is het aantal doden door het coronavirus gestegen van 2 naar 4. In totaal zijn 23 mensen positief getest op het eiland. Het nieuws over de nieuwe sterfgevallen komt op het moment dat de regering van plan is om een tijdelijk uitgaansverbod in te stellen. Omdat niet iedereen zich aan de oproep houdt om thuis te blijven president Trump heeft een hoge functionaris van de inlichtingendiensten ontslagen. Michael Atkinson had melding gemaakt van het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky... waarin Trump vroeg om een corruptieonderzoek naar zijn democratische rivaal Joe Biden en diens zoon. dat telefoongesprek werd later gebruikt in de afzettingsprocedure tegen Trump. In een brief aan het Amerikaanse congres hierover schrijft Trump dat hij de medewerkers van de inlichtingendiensten moet kunnen vertrouwen. Het weer, veel zon, vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog.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 me love you till the morning comes. Oh, oh Sheila, you know I want to be the only one. Oh, Sheila. Here we go. het ritme van De Lente. Now oh, I know I love you. I find it hard to see how you feel.